Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Houten de politie nog steeds bezig met het onderzoek naar een schietpartij. Gisteravond werden twee mannen doodgeschoten op de parkeerplaats bij het Van der Valk Hotel langs de A27. De politie heeft het personeel en de gasten gehoord als getuigen. Ze mochten rond middernacht naar huis, wel moesten ze hun auto laten staan op de parkeerplaats. De dader of daders van de schietpartij zijn nog voortvluchtig. De Britse prins Philip is de afgelopen avond geopereerd aan een verstopte kransslagader. Eerder op de dag werd de 90-jarige prins met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis in Cambridge. Bij de operatie werd een stent ingebracht. Prins Philip moet nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. De man van koningin Elizabeth was in het buitenverblijf van de Windsors in het graafschap Norfolk. Hij was daar voor de kerstviering met de familie. Shell zet vliegtuigen en schepen in om een olieramp voor de kust van Nigeria te bestrijden. Afgelopen dinsdag ontstond daar een lek op zee toen een pijpleiding tussen een productieplatform en een olietanker brak. Sindsdien stroomde ruim 6 miljoen liter olie in zee. De vlek drijft ongeveer 120 kilometer uit de kust van Nigeria. Met vijf schepen en twee vliegtuigen wil Shell voorkomen dat de olie het vasteland bereikt. Een groep jonge Amerikaanse overvallers heeft het de politie in Pittsburgh wel erg makkelijk gemaakt. De tieners overvielen een supermarkt en zetten foto's van zichzelf met hun buit op Facebook. De jongens van 14, 17 en 18 zijn te zien met gestolen bankbiljetten, snoep en sigaretten. De grootmoeder van een van de jongens zag de foto's op Facebook en alarmeerde de politie. Die arresteerde drie van de jongens. Een vierde is nog voortvluchtig. Het weer, de meeste regen trekt weg naar het oosten. In de ochtend nog een enkele bui, maar vanmiddag droog met wat zon. Het wordt 7 of 8 graden, met kerst veel bewolking, maar droog en een graad of 9.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 summer fijne dag.